Renate Kok met het NOS Journaal. Bij grote bedrijven komen datalekken steeds vaker voor... blijkt uit onderzoek van het CBS naar ICT-gebruik bij bedrijven. In 2019 kreeg een kwart van de grote bedrijven te maken met een datalek... dat veroorzaakt was door het eigen personeel. In 2016 was dat nog 17 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers die per ongeluk een USB-stick verliezen. Bij kleine ondernemingen komen dat soort datalekken minder vaak voor. Ongeveer 2 procent van die bedrijven in 2019 daarmee te maken te hebben gehad. En dat percentage is de laatste jaren min of meer gelijk gebleven, constateert het CBS. In Den Haag is gisteravond een jongen van 17 doodgestoken. De dader of daders zijn voortvluchtig, meldt de politie. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niets meer voor het slachtoffer doen. Hier op de avond was in dezelfde buurt ook al iemand gestoken, meldt Omroep West. Dat slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of er verband is tussen de beide zaken is niet duidelijk. Ook in de Amerikaanse staat Florida gelden er nu strengere regels voor het stemmen tijdens de verkiezingen. Na Georgia voert ook Florida een nieuwe strenge kieswet in. Daarom moeten inwoners zich voortaan beter kunnen identificeren als ze een volmacht aanvragen. Ook mogen mensen voortaan nog maar twee stembiljetten meenemen van mensen die niet verwant zijn... naast de stembiljetten van directe familie. Democraten in het congres van Florida zijn woedend. Volgens hen wordt stemmen met opzet moeilijker gemaakt om zo meer meer mensen van kleur en studenten uit te sluiten. Naturalis is verkozen tot Europees Museum van het Jaar. De jury noemt het eh, Natuurmuseum in Leiden zeer vindingrijk en roemt de tentoonstellingen. Naturalis ging in augustus 2019 opnieuw open na een verbouwing van vier jaar. Het museum is nu gesloten vanwege de coronamaatregelen. Het weer, kan een bui vallen in het zuiden. Elders zijn er opklaringen en lokaal daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.